Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de Westerschelde werd het schip met drie mensen aan boord omgeslagen. Dat gebeurde rond middernacht toen een zandzuiger bezig was zand over te laden. Waardoor het misging is niet bekend. Eén opvarende is gered, de twee anderen worden nog vermist. Waarschijnlijk zijn de twee nog aan boord. Ze lagen te slapen toen het schip omsloeg. Vijf duikers van de Belgische marine en een bergingsbedrijf zijn naar hen op zoek. Er is ook in de omgeving gezocht, maar die zoektocht werd na enkele uren gestaakt. Bram Moskowitz dreigt persoonlijk failliet te gaan. Volgens de Volkskrant hebben twee schuldeisers het faillissement van de voormalige advocaat aangevraagd. Moskowitz zou bij een vastgoedbedrijf een huurachterstand van een paar duizend euro hebben voor het huis waar zijn ex-vrouw woonde. De andere schuldeiser is volgens de Volkskrant een voormalige cliënt van Moskowitz. Die zegt dat hij 35.000 euro heeft uitgeleend en dat hij dat geld nu terug wil. Dinsdag komt de faillissementsaanvraag voor de rechter. De separatisten in het oosten van Oekraïne hebben een tijdelijk staakt het vuren voortgesteld dat om 7 uur Nederlandse tijd zou moeten ingaan. Dat schrijven Russische media. De Oekraïnse regering zou ermee hebben ingestemd. Het staakt het vuren moet inwoners van de belegerde stad Debaltsevo de kans geven de stad te verlaten. Ze krijgen de keus of ze naar gebied willen dat door het Oekraïnse leger wordt bewaakt of naar een stad die in handen is van de separatisten. Bij een achtervolging in Noord-Brabant heeft de politie twee keer schoten gelost. Dat gebeurde na een inbraak in Best. Toen de twee verdachten op de vlucht sloegen, schoot de politie op hun auto, maar die ging er toch vandoor. In Sint-Oederode reden de inbrekers tegen een boom. Een van hen werd meteen gearresteerd, de ander probeerde opnieuw te ontkomen. En daarbij schoot de politie opnieuw. Ook werd de verdachte gebeten door een politiehond. Hij moest in het ziekenhuis worden behandeld. Het weer, het vriest een paar graden.